10 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een 49-jarige Nederlander is om het leven gekomen bij het beklimmen van een berg in Oostenrijk. Hij was bezig met de afdaling nadat hij de top van de Grosse Wiesbachhorn had bereikt op ruim 3500 meter ten zuiden van Kaproen. De man gleed voor de ogen van zijn medeklimmer weg en maakte een val van 500 meter. Reddingswerkers vonden zijn lichaam, meldt de Oostenrijkse politie. Het weer was goed, de klimmers waren ervaren en goed voorbereid volgens de politie. De netto-winst van de Rabobank is fors gedaald met 39 procent. De bank boekt in het afgelopen half jaar een netto-winst van 924 miljoen euro. Dat was een jaar geleden nog anderhalf miljard. De Rabobank was meer geld kwijt aan een reorganisatie... waarbij bijna de 2000 banen verdwijnen... nam een forse voorziening voor de compensatie van ondernemers met rentederivaten... en had bovendien last van de onrust op de financiële markten. De Russische kapitein van het schip dat vorig jaar de spoorbrug over de Eems bij het Duitse Wenen ramde, wordt niet vervolgd. En ook de Duitse loods gaat vrijuit, meldt de Duitse zender NDR. Het ongeluk kwam volgens de rechtbank vooral door onduidelijke communicatie. De kapitein en de loods dachten dat ze mochten varen zodra er een trein was gepasseerd, maar ze hadden moeten wachten totdat de brug omhoog ging. De schade was zo groot dat de brug compleet vervangen moet worden. Daardoor kunnen er vijf jaar geen treinen rijden tussen Groningen en Bremen. Bart Ramselaar maakt de overstap van FC Utrecht naar PSV. Hij heeft voor vijf jaar getekend in Eindhoven. De landskampioen zou zo'n 6 miljoen euro voor de 20-jarige middenvelder betalen. Ramselaar debuteerde in maart vorig jaar in het eerste elftal van FC Utrecht. Hij speelde in totaal 41 competitiewedstrijden waarin hij zes keer scoorde. Het weer vandaag zonnig. Vanmiddag is er in het uiterste zuiden wel kans op wat wolkenvelden... met misschien een lichte bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen vanuit het zuiden meer bewolking en buien. Blijft nog wel warm. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Sloten 8 kilometer aan ongeluk. Je hebt zo'n drie kwartier vertraging, want er zijn twee rijstoken dicht. Op de A12 Den Haag naar Utrecht nog 2 kilometer bij Reewijk. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar staat door een ongeluk tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 5 kilometer met 20 minuten vertraging.